Citydijkers met het NOS Journaal. De Zweedse premier Magdalena Andersson lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens de exit polls behoudt haar centrumlinkse coalitie een kleine meerderheid in het parlement. Maar het verschil met het rechtse blok is heel klein. De anti-immigratiepartij Zweden Democraten boekt een forse winst en wordt de tweede partij van het land. Het lichaam van koningin Elizabeth is overgebracht naar haar paleis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Drie van, haar kinderen, drie van haar vier kinderen keken toe hoe de kist naar binnen werd gedragen. Prinses Anne, prinses Andrew en prins Edward. Koning Charles had verplichtingen in Londen. Hij reist morgen naar Edinburgh voor een herdenkingsdienst in de kathedraal. De Amsterdammer van 61, die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte, zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. In de VS zijn de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht. De herdenking op Ground Zero in New York begon met het luiden van een bel en een moment van stilte... in het bijzijn van vicepresident Harris. Ook werden traditiegetrouw de namen van de slachtoffers voorgelezen. De aanslagen met vier vliegtuigen eisten bijna 3000 levens. Acteurs Hadewig Minus en Bram Suiker hebben de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen gewonnen... Minis kreeg de Theodor voor haar rol in Girls and Boys, een solovoorstelling. Bram Suiker kreeg de Louis d'Or voor zijn rol in het stuk Trojan Wars... waarin hij onder meer de Griekse held Achilles speelde. In de eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Sparta met gemak gewonnen. Het werd in de Kuip 3-0. Eerder op de avond eindigde de subtopper tussen AZ en FC Twente in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Lokaal kan ook wat mist ontstaan. Morgen begint hier en daar grijs, daarna zon en wat sluierbewolking...